en een sleutel van een huis waar hij haar wilde vasthouden. Humaira van 16 was zijn ex. Op 18 december wachtte hij haar op bij het designcollege in Rotterdam-West. Hij schoot haar dood in de fietsenstalling. Komende dinsdag is een proforma-zitting in de zaak. Een medeverdachte, die wordt verdacht van medeplegen van moord staat ook terecht. Minister Dekker heeft het verlof van 21 gewelds- of zedendelinquenten aangepast of ingetrokken. Aanleiding voor de maatregel zijn de kritische rapporten over de zaak Anne Faber. Dekker scherpt ook de regels aan voor gedetineerden die worden overgeplaatst naar een psychiatrische kliniek. Pas als er een compleet beeld is van de risico's komt er toestemming voor de overplaatsing. De moordenaar van Anne Faber, Michael P., kreeg in de kliniek in Den Dolder te veel vrijheden en de kans op herhaling werd te laag ingeschat. P. zat gevangen omdat hij twee meisjes had verkracht, maar daar wist de kliniek in Den Dolder niets van. De IJslandse luchtvaartmaatschappij WOW Air staakt per direct alle activiteiten. Dat komt door financiële problemen. Daarnaast is een poging om te fuseren met een concurrent op niets uitgelopen. WOW Air vliegt dagelijks tussen Schiphol en Reykjavik. Passagiers krijgen het advies om vluchten bij andere maatschappijen te zoeken. Nakbreda Breda heeft Luc IJzinga gepresenteerd als nieuwe algemeen directeur. Hiervoor bekleedde hij dezelfde functie bij Herenveen. IJzega moet proberen NAC in de eredivisie te houden. De club uit Breda staat stijf laatste. Tom van de Abelen komt over van het Belgische STVV en wordt technisch directeur bij NAC. Het weer, droog en wat zon. Het is een graad of 14. Ook morgen in de loop van de dag zon en dan wordt het een graad of 15.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 In de ether op 106.9. En wil je kijken en luisteren, dat kan ook. Dan tik je even in ZFM-live. Mijn naam is Bart van der Meer we beginnen zometeen met Brainbox... en daarna de Sir Douglas Quintet. Veel plezier het komende uur. Sir Douglas Quintet werd beroemd met She's About a Mover... en in 1969 hadden ze een hit met Dynamite Woman. En in datzelfde jaar bracht Brainbox hun debuutsingle uit, Down Man. En het derde nummer is, eh, zoals altijd, wat rustiger... van het album Backlist van eh, Eric Clapton uit 78 draaien we Promises. just keep on rolling away on a distant sea. Cause I don't love you and you don't love me. You cause a commotion when you come to town. You give them a smile and they melt. Having lovers and friends is all good and fine. got a problem. Can you relate? I got a woman calling up. got a problem. Can you relate? I got a woman. het album Backless uit 1978. Eric Clapton en Promises. En dan zijn we alweer toe aan de top 40 van 50 jaar geleden. 28 maart 1969. En wel twee nieuwe binnenkomers. En de eerste die vinden we op nummer 38. En heet Kumbaya. Kennen we ook van de Seekers. Maar dit is de uitvoering van de Sandpipers. voice as we walk with our brothers. Let it whisper to us through the trees. Come by here, my Lord. This time we'll listen. van uh, de heren Sandpipers met Kumbaya op 38. Eh, maar hun grootste hit bleef natuurlijk Guantanamera. Uh, de hoogste nieuwe binnenkomen alweer, ja ja. De klapper van de week. En die vinden we op nummer 29. Stevie Wonder en I Don't Know Why. know why I love you, but I love you. Always treat me like a fool. Kick me when I'm down. That's your rule. cheating ways with another guy. They laugh in my face. Lord, how long must I be this I love you. Oh, baby, baby, baby. Dit waren de Virtues, jawel, met de Guitar Boogie Shuffle. En ehm, die waren wereldberoemd in Philadelphia en omstreken. En dat was het ongeveer wel. Ze hebben één hitje gehad en dat was deze dus. Uit 1959. Goed, weet je dat ook weer. We zijn bijna toe aan de tip van Willem, maar eerst even dit. dit was de derde single van The Beatles na Love Me Do and Please Please Me. En ehm, die was eh, natuurlijk ook eh, bestemd om de nummer 1 positie in te nemen in dat jaar. En we zijn toe aan de tip van Willem en die komt vandaag van ene Patty Smith. Geen household naam in de hitparades. Ze heeft slechts één keer een eh, hitsucces gehad. Dat was het nummer Because the Night. En dat schreef ze dan ook nog samen met Bruce Springsteen. Ehm, ze is de godmother, de godmother van de punk. Zo werd zij in ieder geval genoemd. En in 1978 bracht ze een LP uit met de titel Easter. En daar staat ook Because the Night op. En ook het nummer wat we nu gaan draaien, de tip van Willem. Patti Smith en We Three. take my hope away from me. You say. breathlessly. Baby, please don't take my hope away from me. Zeker de moeite waard om het album Easter eens even goed door te nemen. Patti Smith met de tip van Willem Wee 3 van het album Easter. En eh, dit is them. Eh, a big old tree. I sat and thought and wondered, baby, about how it used to be. And miles and miles of golden sand, a walking, a talking, a hand in hand. And I got you soul. I really do believe Van het album The Angry Young Them uit 1965 was dit Them met Little Girl, geschreven door Van Morrison. En dan gaan we nu luisteren naar een one-hit wonder. En dat komt uit het jaar 1983 van het album I Don't Speak the Language. Hier is Break My Stride van Matthew Wilder. Wilder komt waarschijnlijk ook uit de buurt van Philadelphia. Hebben we ook nooit meer wat van gehoord. Break My Stride uit de jaren 80. Terry Gilkison, die kennen we natuurlijk wel als zanger van The Weavers. Maar hij heeft in 1956 ook nog een solo-hit gehad met Marianne. All day, all night, Marianne. Down by the seaside, sifting sand. even little children of Marianne. Down by the seaside, sifting sand. Marianne, oh Marianne, oh won't you marry me? We can have a bamboo hut and brandy in the tea. Leave your fat old mama home, she never will say yes. If mama don't know now, she can guess my, my yes all day, all night, Marianne down by the seaside sifting sand. Even little children love Marianne. Down by the seaside sifting sand. When she walks along the shore, people pause to greet. White birds fly around her, little fish come to her feet. In her heart is love, but I'm the only mortal man who's allowed to kiss my Marianne, Don't rush me all day, all night, Marianne. Down by the seaside, sifting sand. Even little children love Marianne. Down by the seaside, sifting sand. When we marry, we will have a time you never saw. I will be so happy, I will kiss me mother-in-law. Fui, children by the dozen in and out the bamboo hut. One for every palm tree and coconut. Hurry up now, all day, all night, Marianne. Down by the seaside, sifting sand. Even little children love Marianne. Down by the seaside, sifting sand. Terry Gilkison en Marianne. Jawel. De volgende twee platen, die, eh, nou, ik durf het bijna wel te zeggen... die kent, denk ik, niemand. Het zijn ook geen hits geworden en dat vind ik al heel bijzonder... want ze hadden allebei wel eh, de potentie om het wel te worden. Eerst luisteren we naar Nita Rossi en Untrue, Unfaithful, That Was You. Soon. 1965 Untrue Unfaithful Nita Rossi. En zij bracht vier singles uit en geen één haalde de top 40. Jammer hoor. En de volgende van de Blue Rondos, die eh, overkwam hetzelfde. Dat was in 1964. Die hebben twee singles uitgebracht. Daar heb ik er maar eentje van gevonden. En dat was deze, Little Baby. Nando's uit 1964. En vroeger, toen uh, uh, nog bestond op het Verwulf in Haarlem... die hadden zo jaarlijks een uitverkoop. En dat eh, gold ook voor singles. En die waren dan allemaal een gulden per stuk. Ik heb daar <laughs> grote hoeveelheden weggehaald. Eerlijk is eerlijk. Uit 1970 gaan we luisteren naar Eric Burden. Van Eric Burden Declares War. Dat album uit 1970 bevatte het nummer Spill the Wine. Marvin Gaye en Let's Get It On. In 1990 bracht eh, Dusty Springfield het album Reputation uit. En daar stond onder andere op In Private. En dat werd geproduceerd door de Pet Shop Boys. het album Reputation uit 1990, Dusty Springfield en In Private.